100.000 bezoekers te trekken. De Tour de France start in is het voor het eerst dat de Tour het eiland aandoet. De Tour van 2013 wordt de 100ste editie. Volgend jaar start de Ronde van Frankrijk in Luik, in België. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het wordt ongeveer 11 graden. Morgenochtend in het westen wat regen, smiddags vooral in het oosten, tot dan een graad of 9. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A9 Alkmaar-Amstelveen. Daar staan ze tussen Alkmaar en Batuverdorp. En de A28 utrecht zwolle tussen het knooppunt Rijnsweert en Harderwijk. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KOPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 way People will always take the long way Before you know it, you're lost outside Living in sunshine with the shades going down do do do I don't attain. What I need for keeps this silly game we play, game we play. play, play, play, play, play. Now look at this madness, the magnet keeps uh. attracting me, me. I try to run, but see, I'm not that fast. I think first, but surely finish last. Finish uh. last, last, last, last, last, last.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 Volgens het Centraal Planbureau komt dat doordat veel bedrijven hun personeel hebben vastgehouden. Eigenlijk had werkloosheid moeten stijgen tot 7%, maar dat werd uiteindelijk 4,6%. De afgelopen maanden is de werkloosheid weer gestegen. Dat komt vooral doordat veel mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, zegt het planbureau. De nationale ombudsman heeft forse kritiek op het UWV. Er zijn bij de uitkeringsinstantie structurele problemen, maar men is niet in staat om uit te zoeken hoe dat komt, zegt ombudsman Brenningmeijer in een rapport. Volgens hem moet het UWV zijn klanten beter bedienen, klachten beter afhandelen en beter luisteren naar de burger. Brenningmeijer beklaagt zich ook over de medewerking van het UWV aan het onderzoek. Het UWV wijst erop dat het in miljoenen gevallen wel goed gaat, maar volgens de ombudsman gaat de organisatie daarmee voorbij aan de ellende waar mensen in terechtkomen als het misgaat. Het UWV gaat met het onderzoek aan de slag en heeft toegezegd samen met de ombudsman te werken aan verbetering. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Portugal verlaagd naar junk-status. Volgens Fitch zijn de hoge schuldenlast en de lage groeiverwachting de reden voor de verlaging. Kredietbeoordelaar Moody's gaf Portugal al in juli de junk-status. Van de laatste van de grote drie heeft alleen S&P het land nog geen rommelstatus gegeven. De Amsterdamse politie heeft een jongen van 15 aangegeven.